NOS Nieuws van 5 uur. Waterwalgemoed met het NOS Journaal. De Nederlandse estafettevrouwen zijn uitgeschakeld op de 4x100 meter in Rio. In de serie eindigden ze teleurstellend als zesde. Vooral door een matige eerste wissel tussen Jamil Samuel en Daphne Schippers. Ook de Nederlandse mannen zijn uitgeschakeld op dezelfde afstand. Zij werden laatste in hun serie. Gianni Martina ontbrak. Hij wordt gespaard voor de finale van de 200 meter, die vannacht wordt gelopen. Rusland steunt een voorstel van de VN om wekelijks een gevechtspauze in te lassen rond de Syrische stad Aleppo. De Russische minister van Defensie laat op Twitter weten dat de wekelijkse pauze vanaf volgende week in zou kunnen gaan. Met een staakt het vuren krijgen hulpverleners de kans om de bewoners van Aleppo te bereiken met voedsel en andere hulp. Vooral in het oosten van de belegerde stad is er een tekort aan van alles. Daar wonen nog zo'n 250.000 mensen. Een man van 27 die eerder dit jaar een vrouw neerstak in een asielzoekerscentrum in Velp moet drie jaar de cel in voor poging tot doodslag. De man woonde zelf ook in het AZC en viel de vrouw ineens aan met een mes toen hij met haar aan het praten was. Twee andere bewoners trokken hem van het slachtoffer af. Ze raakte gewond aan haar voorhoofd. Volgens de rechtbank had de vrouw zich juist in een asielzoekerscentrum veilig moeten kunnen voelen. De dader moet haar ook een schadevergoeding betalen van 2000 euro. In een woonwijk in Verendaal zijn een paar Aziatische tijgermuggen ontdekt. Die kunnen allerlei tropische ziektes overdragen, mogelijk ook het Zika-virus. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat de muggen bestrijden. Plassen, vijvers en ander stilstaand water in Verendaal worden met een larvedodend middel bespoten. Omwonenden zijn in een brief door de gemeente Verendal op de hoogte gesteld. Het weer flink wat zon, 22 tot 26 graden. In het zuiden en noorden is er wat meer bewolking. Morgen wordt het vanuit het zuidwesten bewolkt. Kan er later op de dag een bui vallen, mogelijk met onweer. Het blijft wel warm, met maximaal tussen de 22 en 27 graden. Dit was het DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is met 22 files in de Randstad best druk. Dit zijn de files met de meeste vertraging op dit moment. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij Brugge, 6 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag, drie kwartier vertraging tussen knoop het Burgerveen en Zoeterwoude-dorp na een ongeluk. Op de A9 Diemen-Alkmaar bij Aalsmeer, 9. A12 Utrecht-Den Haag bij Zevenhuizen, 10. Daar is de vertragingstijd ook bijna een half uur. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam 5.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 I'm standing on the edge and I don't know what else to give. to me, babe. Flowing through my head. There's a question: Is she needing another side of a man looking at me? Looking at the last three years like I did. I can never see us ending like this. seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened to me. But after this episode, I know see can never tell how the next day life could be.